Hij maakte met zijn auto een gevaarlijke inhaalbeweging... en zou daarna ongepaste opmerkingen hebben gemaakt tegen de jury. Zelf werd hij overvallen door het besluit. Ze kwamen hier met vier man, eh, vijf man sterk aan... en het enige wat ik te horen kreeg is dat ik niet eh, verder de Tour de France mocht doen neem aan dat je nu helemaal met de pest in je lijf staat hier. Ja, ik ga geen koffie drinken met z'n nee. <laughs> ja, hier word je wel zagrijnig van. Eh, dus ik hoop dat die meiden dat in de goede sfeer eh, omzetten. De tour duurt nog tot en met zondag. Er wordt geen nieuwe ploegleider ingevlogen. En het was schrikken voor mensen in Lelystad. Daar was vanochtend vroeg een gasexplosie in een huis. De complete voor- en achtergevel zijn eruit geblazen. Deze buurtbewoner zat rechtop in bed. Rond vijf uur eh, hoorden we net of er geschoten werd. En daarna een enorme explosie. Dus ik heb gelijk het raam opgedaan en gekeken. Ja, en toen zagen we allemaal vlammen. Nou, was verschrikkelijk. was echt heel heftig. was heel, nou, heel hard ging het. Niemand raakte gewond, want de bewoners van het huis waren toevallig op vakantie. Het huis is voorlopig onbewoonbaar, net als twee huizen ernaast. De bosbranden in Griekenland zijn onder controle of geblust, dat zegt de Griekse regering. Honderden brandweermensen zijn verspreid over het land bezig met branden bestrijden. Ze proberen nu te voorkomen dat het vuur weer opleidt. Een oud-profvoetballer David Mendes de Silva moet zeven jaar de bak in voor drugshandel. Volgens de rechter was hij betrokken bij de invoer van twee grote partijen kook... en was hij nog een andere aan het voorbereiden. Da Silva kwam zeven keer uit voor Oranje en speelde onder meer voor Ajax en Sparta.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 He said, Hey sister, it's really, really nice to meet ya. I just met this wife and said, guy who's just my type. Like the way he's speaking, his confidence is peaking. Don't like his baggy jeans, but I'm to like what's underneath it. And no, I ain't been to MIA. I heard the Cali never rains, and New York's wide awake. First, let's see the West End. I'll show you to my bedroom. I'm liking this American boy, American boy. Take me on a trip, I'd like to go someday. Come pick you with you Let's go shopping, maybe then we'll go to a cafe. Let's go on the subway, take me to your hood. I've never been to Brooklyn and I'd like to see what's good. Dressed in all your fancy clothes, sneakers looking fresh to death.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 Ja, Mattie is niet echt, daar, laat het afweten. Er wordt geklopt op de deur, maar zegt ze wacht even. Want je, echt, ik kan het heel de dag eten. Martini eh. Zij loeft die Viri, eh. Schat, wat de dealie, eh.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 Het OM heeft beslag gelegd op een hotel en huizen van twee ondernemers uit Aardenburg in Zeeland. Het gaat om de broers Azimi, die regelmatig te zien zijn in verschillende reality-tv-programma's. En oud-NPO-directeur Frans Klein wordt de nieuwe directeur televisie bij Talpa Network. Daar wordt hij verantwoordelijk voor de zenders SBS6, Net5 en Veronica. Klein vertrok bij de NPO vanwege het onderzoek naar sociale veiligheid bij de publieke omroep. Het weer, af en toe zon, ook enkele buien. Het is 22 tot 24 graden.